5 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De giftes van een zedendelict. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht en de Vrije Universiteit. Rechercheurs die meededen aan een test om aangiftes op echtheid te beoordelen... hadden het maar in 50% van de gevallen bij het juiste eind. De onderzoekers vinden dat een zorgelijke uitkomst. De onderzoeksgroep was overigens te klein om er echt conclusies aan te verbinden... erkennen de onderzoekers. Familie van de man die maandag in Schiedam door een agent werd doodgeschoten... wil aangifte doen tegen de betrokken politieman. Dat zei de advocaat van de moeder bij RTL Late Night. De moeder wil dat er onafhankelijk onderzoek komt naar het schietincident. De 21-jarige man werd doodgeschoten na een 112-melding over een beroving. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij bewust een confrontatie met de politie zocht... maar volgens de advocaat moet dat beter worden onderzocht. Saoedi-Arabië investeert ruim 3 miljard euro in taxidienst Uber. De investering van Saoedi-Arabië past bij de economische hervormingsplannen van het land... om minder op de export van olie te leunen en de werkgelegenheid te verbeteren. Op dit moment is de taxidienst actief in negen landen in het Midden-Oosten. In Saoedi-Arabië is 80% van de klanten van Uber een vrouw. Die mogen namelijk zelf geen auto besturen in het streng islamitische land. Een man die door de Amerikaanse politie dagenlang is opgesloten in een kast... krijgt bijna 20 miljoen euro schadevergoeding. Dat heeft een jury bepaald. Een man van 48 uit Ohio werd verdacht van drugshandel. Een agent mishandelde hem tijdens het verhoor... en sloot hem daarna vier dagen op zonder eten en drinken... in een kast op het politiebureau. De man zegt dat hij er blijvend hersenletsel aan heeft overgehouden. En dan nog het weer. Het is rond de 15 graden. Vooral in het zuidoosten is er nog kans op regen. In de morgen klaart het even op, maar in de middag met name in het oosten...